Gedupeerden van aardbevingen door gaswinning in Drenthe krijgen een schadevergoeding. De commissie Mijnbouwschade heeft bepaald dat bijna 30 adressen in EKH en Hooghalen recht hebben op geld. Het gaat om bedragen tussen 500 en 16.000 euro. Ruim 60 huishoudens hadden zich opgegeven voor de vergoeding van de bevingen in 2013. De ingelaste top over de Groenlandcrisis gaat vanavond gewoon door. De Europese regeringsleiders zouden het eigenlijk hebben over de extra importheffingen van president Trump, maar die heeft ze ook weer ingetrokken na gesprek met NAVO-baas Rutte. Ook heeft Trump afgesproken met de NAVO Groenland te verdedigen. De interim-president van Venezuela, Rodriguez, gaat binnenkort naar Amerika. Dat is voor het eerst in ruim 25 jaar dat een zittende Venezolaanse leider naar Washington reist. De relatie tussen beide landen is compleet veranderd nadat Amerika deze maand president Maduro heeft opgepakt. En zanger Phil Collins heeft tegenwoordig dag en nacht een verpleegkundige nodig. De 74-jarige muzikant zegt in een interview met de BBC... dat na jaren van kwakkelen met zijn gezondheid het nu wat beter gaat. en kan intussen een beetje lopen met krukken. Vorig jaar ging nog het gerucht rond dat hij op zijn sterfbed lag. Dan nu nog het weer van Weer Online. Het is droog, kan vriezen. Later overdag is het eerst zonnig. In de middag wolken en lichte regen. Het wordt 1 graad in Groningen tot 9 in het zuiden.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 Hele goedemorgen. Het is uh, Mattie en Marieke de pre-party hier. Het is precies kort voor vijf. Ik zou zeggen, laat de pre-party maar beginnen. Luc van de redactie hier. Ik was al iets eerder op werk deze ochtend. Dus ik denk, weet je wat, ik eh, begin alvast tegen je aan te lullen. Ik eh, heb al een kopje koffie gezet. Er zit weer genoeg inkt in de printer. Er is hier ook weer even schoongemaakt. Niet door mij, maar door John en Bianca. Dat moet ook eerlijk gezegd worden. En alles, eigenlijk, ja, alles. Ik kijk nog even één keer omheen. Alles is klaar voor een, een nieuwe wonderlijke dag Q Music. En eh, Marcella, die is er ook alweer heel vroeg bij deze ochtend. Marcella. Goedemorgen, Lucky! Morgen. We zijn weer onderweg. Een extra lange dienst omdat mijn collega gisteren is uitgevallen. Ach, nee toch. Het is dus van half zes tot eh, nou, een uur of vier vanmiddag. Oh! Groetjes, Marcella. Marcella, bij deze even heel veel succes gewenst en je bent een eh, topper. Nee, maar dat, klinkt, dat klinkt heel seksloos, dat weet ik, een topper. Maar dat ben je wel echt, Marcella. Gewoon even nog een extra lange dienst, omdat gisteren een collega is uitgevallen. Danny en al zijn enthousiasme zijn er ook weer bij. hey, Lukje. Hoe is het, jongen? Vertel nou eens even. Hoe gaat het nou echt mee? Het gaat goed. Niet liegen. Nee, het gaat Hoe goed. gaat het met je? Het gaat goed. Doe nou. Goed. Zeg het nou eerlijk. Het gaat goed. Nou, je hebt het al tien keer gezegd. Goed, hè? Ja. Hé, hey, maar eh, het is nog steeds 0 graden, maar geen nood. Onze zonnestraal van ons allemaal. De pre-party. <laughs> de beste DJ van de nou ja, de vroeger, vroeger, vroeger. uh, <laughs> nee, laat maar zitten. hey, uh, eh, Lucje, <laughs> alle luisteraars van Q. Een hele fijne dag en zet hem op. Hoi, hoi. Hoi, hoi. Hoi, hoi. Ja, het gaat erg goed met me. Ik heb gisteren 10 kilometer hard gelopen. Daar kan ik zo meteen gewoon een kort, klein verhaaltje over vertellen.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 Luc van de redactie hier. Ik wil je even eh, meenemen naar gisterenmiddag. Uh, en dat heeft alles te maken met een, een, klein geluksmomentje... wat zich in mijn leven plaatsvond. Soms dan gebeuren er dingen die kun je gewoon niet bedenken. Die kun je niet timen. Dat, dat, dat is gewoon... Het, het valt allemaal gewoon precies goed. Dat gebeurt dan gewoon af en toe. Ik ging gisteren 10 kilometer hardlopen uh, met ontzettend veel tegenzin. Ik had er helemaal geen zin in. Misschien herken je het dat je na een lange dag werken uh, thuis komt. En dat je denkt, oh, ik moet eigenlijk moet ik nog sporten. Ik moet eigenlijk nog even bewegen. Uh, nou, dat is in dit geval met mij met hardlopen. Want in april loop ik de marathon van Rotterdam. En dat is binnen nu en drie maanden. Dus langzaam maar zeker begint de <laughs> tijd wel een beetje te dringen om te trainen. Dus ik had met mezelf afgesproken... Luc, lieve jongen, ga gewoon hardlopen. Loop niet op een tijd, loop niet op een snelheid. Loop gewoon in een rustig tempo wat je lekker wat langer vol kan houden. Toen dacht ik, daar ga ik klassieke muziek bij luisteren. Doe ik normaal eigenlijk nooit, maar ik dacht, ik ga klassieke muziek luisteren. Ik ga luisteren naar een, gewoon een willekeurig playlistje... wat ik op Spotify aan kan klikken. En dan ga ik een beetje rennen. En dat werkte eigenlijk heel erg goed. Want die klassieke muziek loopt zo in elkaar over. Al die, nummers, al die, die symfonieorkesten, al die, al die pianoconcerten. Dat het één grote, lange, rustige mixtape lijkt. Dus dit was ongeveer eh, nou, rond een kilometer of tweeënhalf. zat ik ineens in het Zwanenmeer. Van Tchaikovsky. En ik liep door Utrecht, waar de zon langzaam onderging en het steeds kouder werd. Kilometer of eh, vijf, zes later... Dit loopt heerlijk. Echt waar, je loopt er niet heel snel door, maar het loopt heerlijk. En toen kwam ik in mijn straat. En op dat moment stond het volgende muziekstuk aan. En ik kwam bij de deur aan op precies het juiste moment. Want luister even wat er op het einde gebeurt. Het was de hele playlist nog niet gebeurd. En toen, na 10 kilometer hardlopen... <laughs> kreeg ik applaus. <laughs> Dit nummer stond gewoon in die playlist. En ik kreeg applaus precies op het moment dat ik gefinished was. Nou, ik kan er wel aan wennen, zo'n applaus. Misschien kan dat elke dag.